Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Voormalig NS-topman Timo Hugus krijgt een bedrag mee van ongeveer 175.000 euro. Het bedrag bestaat uit het salaris van zijn opzegtermijn van zes maanden. Hugus moest weg bij de spoorwegen omdat hij onjuiste verklaringen had afgelegd over de aanbesteding van het OV in Limburg. Minister Van der Steur veroordeelt de acties bij de politie voor een betere CAO. Hij gaat niet nog meer geld uittrekken voor loonsverhoging... en wijst de vakbonden op de loonsverhoging van 5% die al was afgesproken. Politiebonden vinden het niet voldoende en voeren daarom actie tijdens de voetbalwedstrijden van komend weekend... KNVB heeft daarom vijf eredivisiewedstrijden verplaatst. ADO Den Haag PSV gaat naar dinsdag, net als Heerenveen tegen de Graafschap. En woensdag staan FC Groningen, FC Twente, PEC Zwolle, Cambuur en NEC Excelsior op het programma. Voor de tweede keer binnen een maand staakt het personeel van de Londense metro. Meer dan 4 miljoen Londenaren die dagelijks de metro nemen zijn gedupeerd. Personeelsleden staken omdat ze gedwongen worden nachtdiensten te draaien. Vanaf september gaat de Londense metro in de weekenden ook s'nachts rijden. Net als in steden als New York en Parijs, waar dat al jaren gebeurt. Tijdens een binnenlandse vlucht in Zweden heeft een piloot de deur van het toilet kapot geslagen met een bijl. Op het toilet zat een dronken passagier die weigerde naar buiten te komen. De piloot nam deze drastische maatregel omdat het 10 minuten voor landing was en passagiers tijdens de landing om veiligheidsredenen niet op het toilet mogen zitten. Nadat de man van het toilet was verwijderd kon het vliegtuig zonder problemen landen. En de man werd op het vliegveld gearresteerd. Het weer zonnig en warm. 28 tot 32 graden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op onweer. Morgen eerst zonnige periode, maar later landinwaarts kans op een bui, mogelijk met onweer.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 Helemaal fijn. Eh, we hebben weer een uur heerlijke muziek. Met eh, Tom en Jerry bijvoorbeeld, die horen we zo meteen. Maar eerst eh, Blue Mink en daarna de Coasters. En we hebben de Dire Straits en Sting en de Cordettes en Maywood.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 Om te beginnen zat voor de eerste plaat een verkeerde cd erin. Dus moest ik de tune even wat langer laten doorlopen. Maar we kregen toch ehm, de Bloom Inc. met eh, Good Morning Freedom. En voor de tweede plaat had ik beloofd de Coasters. <laughs> dat werd dus King Curtis met Memphis Soul Stew. Dat gebeurt er als je een verkeerd nummer in programmeert. Maar goed, we zijn begonnen. Tweede uur is eh, begonnen met die twee. En we gaan bezig met Tom en Jerry. En dan de meeste mensen denken aan de cartoonfiguren. Maar in de jaren 50 hadden Paul Simon en Art Garfunkel al een duo gevormd. Alleen niet onder de naam Simon en Garfunkel, maar onder de naam Tom en Jerry. En ze hadden nog een klein hitje ook met Hey Schoolgirl. Ja. Nou, dat, eh, het gaat fantastisch vandaag. Nou, niet echt. Dat eh, doen we dan zometeen wel. Dan gaan we nu maar even met de <laughs> Dire Straits verder. Dat moet kunnen, vind ik hoor. Eh, de Dire van het album Brothers in Arms.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 Uh, nou, swingen is niet het woord, hè? Uit zingen, meer of meer. Eh, dat waren dus Dire Straits met Brothers in Arms. En dan komen toch hier toch wel echt de beloofde Tom en Jerry. Uh, Simon en Garfunkel dus, met Hey Schoolgirl. your mind. Hey. Teacher's looking over, so I gotta whisper way down low. You say, whoop up a lucha bar, let's meet. after school at she turned around at me with that gleam in her eye. She said, I'm sorry if I passed you by. I'm gonna skip my gonna cut my class. Bug out of here real fast. Hey, schoolgirl in the second row. Now we're going steady, hear the words that I want you to know. Well, it's a a you're En let wel, dat was het jaar 1957. Tom en Jerry, of, ofwel uh, Simon en Garfunkel... Eh, voor hun eh, beroemde tijden met Hey Schoolgirl. Dan gaan we nu luisteren naar Roger Glover... en hij heeft wat gasten meegebracht. Love is all. Normaal speelde hij bas in eh, de groep Deep Purple. Maar hij maakte even een uitstapje en deed een hele leuke hit op... met Love Is All uit de top 100 van 1975. En van de top 100 hit gaan we naar een one-hit wonder uit 1961. Eh, The Caprice en There's a Moon Out Tonight. Oh, Ik weet je ook niet dat het erop lijkt? Ik ook niet. Eh, een, one-hit wonder te beloven. En dan komt er opeens Donna van Richie Valens. Nou, is niet helemaal de bedoeling, dus dat gaan we gewoon overdoen. Hier zijn de Capri's met There's a Moon Out Tonight. There's a moon out tonight. al diegenen die het nog niet hadden herkend. Dit waren Ike Tina Turner en de Nutbush City Limits. En Nutbush, daar kwam eh, Tina vandaan trouwens. Goed, weten we dat ook weer. Queen Radio Gaga. Het jaar was 1984 en dit was eh, Radio Gaga van de groep Queen. En vooral de live-uitvoering was zeer indrukwekkend. Bijvoorbeeld die op Live Aid met tienduizenden stellen met, met handen omhoog bij Radio Gaga. En dan... Jawel. Dat heb je wel gehoord toch, of niet? Ja, jij wel. Oké. Ehm, we gaan van 1984 naar 1954. En in 30 jaar is er toch wel veel verschil in de MUZIEK house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home and comfort as they fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer. Ain't you gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. is a getting shaky. This old house is a getting old. This old house that's in the rain. This old house that's in the cold. Oh, his knees are a getting chilly, but he feels no fear of pain. Cause he sees an angel peeking through a broken window pane. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't thunder. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a getting feeble. This old house is a needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a getting ready to meet the saints. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need is inderdaad een heel groot verschil met Radio Gaga. Maar even goed, een lekkere plaat van Rosemary Clooney, This All House. Zijn we toe aan The Beatles, hun eh, zoveelste single. En dat was dan I Want To Hold Your Hand. De opname daarvan begon op 17 oktober 1963. En het heeft ongeveer 17 takes geduurd voordat hij hier helemaal goed op stond. En de achterkant, This Boy, was technisch een beter nummer dan I Want To Hold Your Hand. En het was ook nog eens drie stemmig. Geweldig dus. The Beatles en I Want to Hold Your Hand and This Boy. feel happy inside. It's such a I Want To Hold Your Hand and This Boy, de Beatles single van deze week uit 1963. We gaan naar 1985 naar de LP The Dream of the Blue Turtles van Sting. En daarvoor draaien we Love is the Seventh Wave. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wave than this, rising in the land. There is a deeper wave than this, nothing will withstand. I say love. Ja, ja, dat was Love is the Seventh Wave van ehm, Sting van de LP The Dream of the Blue Turtles. En van de ene grote artiest gaan we naar de andere. We gaan naar de solo Paul Simon. Een nummer van zijn allereerste solo LP en die heette Paul Simon om het de fans niet te moeilijk te maken. En van die LP draaien we het nummer Duncan. Couple in the next room, bound to win a prize. They've been out at it all I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes and headed down the turnpike for New England, sweet New England. holes in my confidence, holes in the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh, I was about as destitute as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. I seen a young girl in a parking lot preaching to a crowd singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost. I seen that girl was the road to my survival. later on the very same night, she crept to my tent with a flashlight and my long years of oh, innocence ended. She took me to the woods, saying, Here comes something and it feels so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Ooh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. they always picking on me? Who's always riding on the on me. ja, ja, dat was hem weer. Hebben we toch nog even de coasters gehad met Charlie Brown. Hé, gelukkig maar. Um, we, nou, komende twee uur trouwens is Hanster. En hij heeft een gasten. Jawel, hij gaat het allemaal zelf vertellen zometeen. Denk ik wel, toch? Ja, toch? Ja, goed. Eh, nou, en wij zijn de volgende week weer. <laughs> Dan is het de 13 Dan is het de 13e en dan is het bijna de 16e. Want dan is Hans jarig. En hij wil iedereen uitnodigen om niet te komen. <laughs> 51 mooie. 51. Ja. 51. Nou, in ieder geval uh, een fijne uh, komende twee uur. En van 6 tot 8 is Willem Bruis hier ook. Met eh, Dolly voor de hoogtepunten van de zinderende zomer nachtuitzending. Van 6 tot 8 en daarna Alternative FM. En daarna hebben we ook nog FM Vloed met Charles Duif.